Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt verder onderzoek gedaan naar Jurgen Konings. De Vlaamse militair werd gisteren na een wekenlange zoektocht gevonden. Hij verdween nadat hij meerdere bekendse Vlaamse virologen had bedreigd. Voor de zekerheid moest één van hen onderduiken. Gisteren werd het lichaam van Konings gevonden in een bos. Je hoort justitie. Naar alle waarschijnlijkheid is dat de zelfmoord door een vuurwapen. Maar blijft natuurlijk wachten op de bevestiging van de wetsdokter. Het lichaam van Jurgen Konings werd gisteren toevallig ontdekt door een Vlaamse burgemeester... die een rondje aan het mountainbiken was. Mensen die op de zogenoemde zwarte lijst van de Belastingdienst stonden... moeten bezwaar kunnen maken tegen extra rekeningen in een blauwe envelop. Dat staat volgens Trouw en RTL Nieuws in een advies aan de hoogste rechter van ons land. Vorig jaar werd duidelijk dat de Belastingdienst jarenlang een geheim systeem gebruikte... om eventuele fraude bij te houden. Dat mag niet. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is vannacht een gestolen auto op de vangrail gecrashed. Gebeurde tijdens een politieachtervolging. Er werd met meer dan 200 km per uur achter elkaar aangesjeest. Na de crash ging een van de verdachten er vandoor, een ander is opgepakt. En in Rotterdam is begonnen aan de sloop van 500 huizen in de Tweebosbuurt. Het gaat vooral om huurhuizen. Bewoners zijn het er helemaal niet mee eens en probeerden de boel vanmorgen te blokkeren. Er wordt weer een stukje uit mijn hart gesneden door de burgemeester en door de wethouder. Want die hebben overal schijt aan. Want de VN die zegt, joh, stoppen met alles. Maar wat doet de gemeente? Je ziet het. Ze gaan gewoon verder, want ze willen ons hier weg hebben. Want er wordt gezegd, er moeten rijkere mensen hierheen komen. Arme mensen moeten oprotten. Volgens de woningbouwvereniging voldoende de huizen niet meer aan de eisen van deze tijd en moet de boel daarom afgebroken worden. Zijn de bewoners het niet mee eens? Ze zijn ook bang straks veel meer geld kwijt te zijn aan hun huis. Mijn woning is gewoon perfect. Want anders had ik al lang gaan verhuizen. Had ik het beter tien jaar geleden kunnen doen. Er komen nieuwbouwhuizen, maar veel minder dan dat er nu staan. Het weer nog, het regent in een groot deel van het land en het is een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Het is 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ochtendspits in onze regio valt reuze mee. Op de AN207 wordt wel langzaam gereden. Vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom kom je in 3 kilometer file voor de aansluiting met de A4.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 I'm not giving you up. I won't give you up higher and higher. The skies are falling. Desire, desire, fire within. brighter and brighter. Your hands on my skin and I. I never felt this way before, my love. You give me feelings, don't I go.